zorgt voor meer en meer irritatie binnen de regeringscoalitie... Vicepremier Bos van de PvdA vindt dat het verzoek kan worden afgewezen. CDA-minister Verhagen is daar erg verontwaardigd over. Verhagen zegt dat alles over het verzoek van de NAVO van tevoren duidelijk in het kabinet is besproken en dat Bos het had kunnen weten. Maar Bos zegt dat hij van niets wist. De NAVO heeft Nederland officieel gevraagd om een kleinere militaire missie in Oeruzkan. Normaal gesproken komt zo'n verzoek alleen als de NAVO weet dat het zal worden ingewilligd. De PvdA heeft al bij herhaling laten weten tegen elke nieuwe militaire missie in Oeruzgan te zijn. De Amerikaanse oud-president Bill Clinton is met hartklachten opgenomen in een ziekenhuis in New York. Hij klaagde over pijn op zijn borst. In het ziekenhuis zijn twee stents geplaatst in een kransslagader. In 2004 werd Bill Clinton al aan zijn hart geopereerd. Hij kreeg toen vier bypasses. Sindsdien ging het goed met hem. Toen de 63-jarige Clinton in het ziekenhuis werd opgenomen... was zijn vrouw Hillary nog in Washington. Zij is onmiddellijk naar New York vertrokken. Op Schiphol is woensdagavond een KLM-toestel opgestegen vanaf een taxibaan in plaats van de startbaan. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De Boeing 737 had moeten starten op de Zwanenburgbaan, maar de gezagvoerder koos voor de taxibaan die er vlak langs loopt. Tot een gevaarlijke situatie heeft dat voor zover bekend niet geleid. Schiphol, de KLM en de luchtverkeersleiding willen niet zeggen om welke vlucht het ging. De fout wordt onderzocht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het weer, vannacht lichte tot matige vorst. Overdag wordt het vrij zonnig met in het zuidoosten kans op wat lichte sneeuw. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Zaterdag en zondag verandert er weinig.